Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Parijs praten 70 landen vandaag over het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Het wordt vooral als een symbolische top gezien. Israël en de Palestijnen praten niet mee. De Franse president Hollande wil de aankomende Amerikaanse president Trump en Israël laten zien... dat de rest van de wereld vasthoudt aan een twee-staten-oplossing. Trump heeft al laten weten dat hij een andere koers zal varen dan Obama. Zo wil hij de Amerikaanse ambassade in Tel Aviv verplaatsen naar Jeruzalem. In Brazilië zijn bij een gevangenisopstand opnieuw doden gevallen. Bendes gingen elkaar te lijf in de grootste gevangenis van het land in het noordoosten van Brazilië. Daarbij zijn zeker tien doden gevallen. In de gevangenis zitten meer dan duizend mensen vast, terwijl er maar plek is voor 600. Bij de strijd tussen de bendes die gisteren losbrak zijn ook drie gevangenen onthoofd. Sinds begin dit jaar zijn in Braziliaanse gevangenissen meer dan 100 gedetineerden omgekomen door geweld. In Bahrein is onrust ontstaan vanwege de executie van drie Sjiïten die veroordeeld zijn voor een aanslag op de politie in 2014. Daarbij kwamen toen drie agenten om het leven. Gisteren waren er in Bahrein ook al protesten, betogers blokkeerden wegen en er waren botsingen met de politie. Volgens de openbaar aanklager zijn de drie Sjiïtische veroordeelden vandaag geëxecuteerd. Het zijn de eerste executies in het land in zes jaar tijd. Op veel plaatsen in het land zijn vannacht ongelukken gebeurd. Door winterse buien en bevriezing van natte weggedeelten was het op sommige plaatsen spekglad. Vooraf was wel gestrooid, maar hier en daar spoelde het zout weg of raakte het bedekt door de sneeuw. Ook vanochtend kan het nog glad zijn, onder andere door winterse buien in de kustprovincies. En dan het weer wat uitgebreider. In het oosten van het land is nog zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het zuidwesten en uiterste westen valt vanmiddag wat regen of natte sneeuw. In de rest van het land is het zo goed als droog bij een graad of 4. Komende nacht gaat het licht vriezen. Morgen eerst kans op mist, daarna vrij zonnig en een paar graden kouder. Dit was het NOS.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 Deze 15e van de januari 2017 alweer. Mijn eerste programma in 2017 nu. We het even bij de piano. Jean Amons met My Romance. Van het album Bosch Tenor. sax. Sleepy Time Down South. We gaan verder met een nummer van Stacey Kent. Close Your Eyes. Deze Kent draaide ik afgelopen week nog op eh, de zaak. Toen wilde iedereen wel weten wie dat eigenlijk was. Close your eyes. Put your head on my shoulder and sleep. Close close your eyes, and I will close mine. Close your eyes. Let's pretend that we're both counting sheep. Close your eyes. Oh, this is divine music Something dreamy for dancing while we're romancing. It's love's holiday, and love will be our guide. Close your eyes. When you open them, dear, I'll be near by your side. So won't you close your eyes? close your eyes. When you open them, dear, I dus deze kent is een Amerikaanse jazzzangeres. Uh, die inmiddels een Grammy-nominatie heeft gehad. En ze is getrouwd met saxofonist, tenorsaxofonist Jim Tomilson. Volgende nummer is van Gavin James, Nervous.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 Uh, Blue Alert, Madeleine Peru. Days they are highway kind, they only come to leave. The highway kind. Believe and I don't mind, it's a coming that I crave. Pour the sun upon the ground and stand and throw a shadow. Watch it grow into a night and fill the spinning sky. Time among the pine trees felt like a breath of air. Usually I just walk these streets and tell myself to care. Sometimes I believe me, sometimes I don't hear. Sometimes the shape I'm in won't let me go. I don't know too much for true. My heart knows how to pound. My legs know how to love someone my voice knows all the sound, and it's a shame if it's not enough. Shame that it is a shame. Follow that circle down, where would you be? your name. That's a hope we meet someday. If we don't, it's all the same. I'll meet the ones between us. I'll be thinking about you and all the places I've been and why you were not there. album Secular Hymns. Het is een beetje een ander album, niet heel erg jazzy. Maar verder met James Arthur, Say You Won't Let Me Go. I met you in the dark, you lit me up. You made me feel as though I wasn't enough.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 van nu momenteel de hitlijsten van het album Back From The Edge. Volgende nummer is van Frank Sinatra, en golden oldie, Nancy, With The Laughing Face. If I don't see her each day, I miss her Gee, what a thrill each time I kiss her. Believe me, I've got a case on Nancy with a laughing face. She takes the winter and makes it summer. But summer could take some lessons from her. Picture a tomboy in lace. That's Nancy with a laughing face. Did you ever hear mission bells ringing? Well, she'll give you the very same glow. When she speaks, you would think it was singing. Just hear her say, Hello. I swear to goodness. You can't resist her. Sorry for you. She has no sister. No angel could replace Nancy with a laughing face. Keep Betty Grable, Lamour and Turner. She makes my heart a charcoal burner. It's heaven when I embrace my Nancy with a laughing face. Ja, dan vond ik nog wat nummers uh, van de New Standard Jazz Orchestra nieuwe nummers. Ik, eh, ik zoek altijd eventjes eh, wat is er nieuw uitgekomen. En daar staat één album bij van de nieuwe Standard Jazz Orchestra. Dit nummer is Lexicon. het album Waltz About Nothing. Winehouse is natuurlijk alweer een tijdje van eh, ons heen. Eh, maar hier nog wel eh, blijkbaar een nieuw album. Hidden okay Pressure. In the day, Wake Up Alone. staying busy. Tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying. So just lately when I catch myself I do a 180 I stay up clean the house least I'm not drinking Run around just so I sense of content that everyone gets just disappears when the sun sets. He is fierce in my dreams, seizing my guts. He floods me with dread, soaked to his soul. He swims in my arms the bed. Pour myself over here. Moon spilling in And I wake up alone. As far as my heart, I'd rather be restless. The second I the sleep catches up and I'm breathless. This ache in my chest, cause my day is done now. The dark covers. He floods me with dread, soaked his soul. He swims in my eyes by the bed. Pour myself over here net nog niet had verteld over Stacey Kent... is dat ze onder contract staat bij eh, Blue Note. Niemand minder dan Blue Note. Eh, dit is een volgnummer van haar, Never Let Me Go. Never let me go Love me much too much If you let me go life would lose its touch. What would I be without you? There's no place for me without you. was of one Stacey Ken dus met Never Let Me Go. We gaan naar het laatste nummer van dit uur alweer. Marcus Strickland, Alive. Van het album Neil Novi.